uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft de naam en een foto naar buiten gebracht... van de TBS'er die vrijdag ontsnapte tijdens een begeleid verlof. Het gaat om Ronald van Zwam van 40. Hij is veroordeeld voor zedendelicten met minderjarigen. Van Zwam zat in de pompenkliniek in Nijmegen. Na zijn ontsnapping werden daar alle verloven ingetrokken. Vanaf woensdag mogen TBS'ers weer met verlof... maar wel voorlopig met dubbele begeleiding. Het was de derde keer in korte tijd dat een TBS'er van de pompenkliniek tijdens het verlof er vandoor ging. Minister Blok van Buitenlandse Zaken wil meer uitleg van president Trump. Die wil de Amerikaanse troepen terugtrekken uit het noorden van Syrië. Blok wil weten wat dat betekent voor de veiligheidssituatie in Noord-Syrië. Koerdische strijders hebben dat gebied heroverd op IS met hulp van de Amerikanen. En als de, Amerikanen, als de Amerikaanse militairen weggaan... krijgt Turkije de vrije hand om de Koerden aan te vallen. President Erdogan ziet hen als terroristen en wil ze verdrijven. Blok zegt de situatie in Syrië met zorg te volgen. De Nederlander van 25 die door de Spaanse politie werd aangezien voor een illegale migrant... heeft zijn paspoort terug. Hij werd begin september opgepakt en zat twee dagen in de cel. Maar zijn paspoort kreeg hij niet terug omdat de Spaanse politie dacht dat het was vervalst. De man heeft een maand op het straat moeten doorbrengen... in de Spaanse enclave Melilla in Marokko. Nu hij zijn paspoort terug heeft, kan hij weer terug naar Nederland. Bewoners van 240 appartementen in een woonzorgcentrum in Amersfoort... zitten al weken zonder verwarming. De ketels in het gebouw worden vervangen, maar de werkzaamheden zijn uitgelopen. In sommige kamers is het daarom niet warmer dan 13 graden... door de frisse temperaturen van de afgelopen dagen. Er zijn wel elektrische kacheltjes uitgedeeld, maar dat zijn er niet genoeg. Het weer vanuit het westen gaat het regenen en vannacht trekt de regen weg van naar, naar het oosten van het land. De minima liggen rond de 10 graden. Morgenochtend trekt de regen weg, later weer kans op een bui.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 Mag het licht Reclameverlichting, s'nachts nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht. Morgen is er weer een dag om spullen te kopen. Doe het licht uit en kom naar een van de honderden evenementen in het donker. Kijk op www.nachtvandenacht.nl. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM. Rose Radio. Dit programma wordt in samenwerking gemaakt met Rose. I got my on you. I got my mind set on you. child. It's gonna take time, whole lot of precious time.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 And this Ferguson met God My Mind Set On You. Welkom in tweede uur Roods Radio. En net had ik het al eventjes over. Er is namelijk een Amerikaans stel. Die zijn getrouwd. Nou, op zich is dat niet heel erg uniek. En als je getrouwd bent, is het natuurlijk heel leuk om dat eventjes te delen op social media. Nou, dit stel dacht er wel ehm, heel anders over. Direct na het jaarwoord besloten zij om direct hun status te veranderen van vrijgezel naar getrouwd. Moet je dus voorstellen dat je gaat trouwen en dat is, verneemt u hierbij eh, Pietje Buk tot uw wettig echtgenoot? Ja, nou, en allebei ja. En ze besloten niet om ze eerst te kussen, maar om als eerste hun Facebook-status eh, te updaten. Ehm, ja, en omstander moest ik er deels gelijk in geven. Die gaf onder meer aan van ja, als dit al symbool staat voor deze dag... Um, en hun hele huwelijk gaat over deze social media... dan zullen ze snel hun uh, status nog wel een keer moeten updaten, denk ik.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 It was almost love, it was almost love. When I we can try all over again. almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. dus zin om op te dansen. De Pointer Sisters. Met I'm zei dit Leuk dat je nog steeds luistert naar Roods Radio op ZFM. En zo mooi hoe nuchter deze man is. Zoals hij zelf zegt, ik neem van de theatershows naar de concert in de grotere zaal... neem ik de hele pleurisbende mee en ik kijk wie erop afkomt. Toch prachtig mooi als je zo nuchter kan zijn.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 Wel leuk om te zien hoe zo'n nummer in één keer tot stand komt, hè? Dat eigenlijk Kelly Rowland was wel een enorme fan van David Guetta. En zei toen eens van, nou, heb je een, eh, een leuke eh, rieltje voor me waar ik wat mee kan? Nou, toen zei hij, ja, ik heb hier eh, wel wat liggen. Waarschijnlijk heeft hij honderdduizend van dat soort rieltjes liggen. Maar ze dacht, nou, dit klinkt wel heel fijn. Maar hij zegt, ja, ik uh, weet niet zo goed hoor. Kan je er dan wat leuks van maken? Ze zegt, nou weet je, ik ga wel een keer mijn best doen... en dan kijken wat er van komt. Nou, en toen hij dit nummer opgenomen had, dacht hij, ja, dat is het. Maar hij is soms ook wel eens kritisch hoor. Er zijn ook wel een aantal samenwerkingen mislukt waarvan hij dacht, nou, dit gaat het net niet worden. Maar ja, je kan in ieder geval niet alles hebben wat dat betreft.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 En dan denk je, nou, ik ga me nu helemaal focussen op het begeleiden van nieuwe bands. Nodig je vervolgens in je studio nodig je een band uit... die zichzelf de Happy Mondays noemt. In 1992 komen ze een album opnemen... en in plaats van dat ze een nummer proberen op te nemen... probeer ze eigenlijk je hele studio leeg te roven. Nou, gelukkig is dat dan mislukt... Maar dan was je toch bijna zijn hele inboedel kwijt. Dus hier maar weer, hè. Probeer andere mensen te helpen. Kom jezelf in de penarie. Laat nog steeds van je horen. Roods Radio, roods.nl. Laat vooraf weten waar je mee bezig bent. Ben je de afwas aan het doen? Of misschien ga je zelfs pas aan het avond eten.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 places we would go Hoping that I'd run into you one last time Just because I never took your picture of my phone Doesn't mean that you're still on my mind Just because I accidentally slip and say your name When I hear a song it makes me insecure just because I know I'll never ever feel the same Doesn't mean I love you anymore Am I lying to myself again When I say you're not the best I've ever had Am I lying to myself again when I say that I'm not missing you so bad Just because I'm on my knees and swearing I will change And I'd do anything to hear you say I'm yours Just because I know I'll never ever feel the same Doesn't mean I love you anymore I say you're not the best I've ever had Am I lying to myself again? Well, I say that I'm not missing you so bad Just because I'm on my knees and swearing I will change And do anything to hear you say I'm yours that's because I know I'll never ever feel the same Doesn't mean I love you anymore more. Doesn't mean I love you anymore, anymore. Doesn't mean I love you anymore Michael Bublé met Love You Anymore Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van het nummer, van zijn muziek. Want er zit namelijk een hele grote kans in dat hij helemaal gaat stoppen met muziek maken. Hij heeft namelijk in een interview laten doorschemeren dat hij misschien wil stoppen als muzikant. En dit zou te maken hebben met eh, de ziekte van zijn zoontje Noah. In 2016 werd eh, kanker geconstateerd. En inmiddels heeft de ziekte aardig impact gehad, ook op zijn vrouw. En het heeft hem doen beseffen dat er belangrijke dingen in het leven zijn dan roem. Zoals hij zelf zegt, eh, mijn kijk op de wereld en leven is veranderd. Ik heb er geen zin meer in. Altijd narcisme van beroemdheden. En eigenlijk heeft hij toen aangegeven nou, mijn laatste interview is dit. Ik ga met pensioen. Ik heb een perfect album gemaakt en nu kan ik op mijn hoogtepunt stoppen. Nou, het is allemaal niet te hopen. Met Noah, het zoontje gaat inmiddels eh, stukken beter. En hij is ondertussen aan het werken aan een album. Maar ja, ehm, wat dat betreft kan hij zijn eigen wel aardig in een rijtje voegen van artiesten die allemaal zouden stoppen. Dit is er bijvoorbeeld ook eentje van. James Blunt hoor je hier met Steden Nights. Dit is Roods Radio op ZFM. perfect day We're all spinning on our heels So far away from real In California, We watched the sunset from our car We all took it in stay the night met misschien wel de lekkerste intro. Madonna Papa Don't Preach doet ook al een aantal jaren mee. Ik heb begrepen dat ze nog steeds zingt. Ik weet niet of je daar eh, andere mensen ook een plezier eh, <laughs> mee doet dat ze nog steeds zingt.